Zoals in Zwijndrecht in Zuid-Holland, daar komt de Sint dit jaar niet per schip aan. Hij wordt onthaald op het gemeentehuis. Ook de komende 10 jaar mogen boeren nog aan de slag met glyfosaat. De Europese Commissie heeft net weer een vergunning afgegeven voor dat anti-onveilige kruidmiddel, zegt onze correspondent. Ook wel een omstreden middel. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die het in verband brengen met eh, de ziekte van Parkinson. Eh, die eh, zeggen dat het mogelijk kankerverwekkend is. Staat tegenover dat heel veel boeren het middel graag gebruiken en daar graan of uien mee kunnen oogsten. Sterker, er zijn ook heel veel boeren die zeggen het is voor mij echt een onmisbaar middel. Een meerderheid in onze Tweede Kamer wilde dat er een streep door de vergunning ging. Maar landbouwminister Adema ging daar niet in mee. en wil wachten op nieuw onderzoek naar de gezondheidsrisico's risico's. PostNL wordt de nieuwe sponsor van wielerploeg DSM Firmenich... waar Fabio Jacobsen onder contract staat. Vanaf volgend seizoen zal de ploeg rijden in de kleur van PostNL. Oranje shirtjes dus. En in West-Vlaanderen zetten mensen zich schrap voor meer regen. Het water staat in de regio al dagen extreem hoog. Je hoort correspondent Kiesja Hekster. Er is eh, een, noodoproep geweest om kinderen niet buiten te laten spelen... en zelf ook alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. Er is een noodnummer ook ook geopend. En tegelijkertijd staan eh, hulpdiensten ook klaar om in te grijpen eh, als dat nodig is verder. het lijkt erop dat de regen de komende dagen blijft vallen in België. Volgende week zijn er een paar drogere dagen, maar daarna begint het weer. Het weer in Nederland, in het noorden droog en best wat zon. In het zuiden grijs en buien. Later trekt het overal dicht en gaat het ook in het midden van het land een tijdje regenen. Het wordt een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nog file tussen knopen De Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer met een kwartier vertraging. Door een bus met pech is de rechte rijstrook dicht.